Ik heb een verzekering, maar die dekt bijvoorbeeld niet de schade aan mijn winkelpui. En dan zeggen we oké, eh, wij gaan ervoor zorgen dat u dat bedrag van die schade, de herstelkosten van uw winkelpui, vergoed krijgt. U draagt wel de claim die u hebt op de daders draagt u aan ons over. De overheid gaat de kosten dan weer achterhalen op de daders. Er moeten snel regels komen voor het vervoeren van coronavaccins, vindt de inspectie. Het AD ontdekte dat allerlei soorten cateringbedrijven met hun koeltrucks vaccins rondbrengen. Dat klinkt handig, maar het gaat ook wel eens mis. Er zijn zelfs al een keer vaccins weggegooid omdat ze verkeerd vervoerd werden. In een winkelcentrum in Eindhoven stond de brandweer vanochtend op het dak om het sneeuw en ijs ervan af te halen. Het ijs hing over de dakrand, kon elk moment naar beneden storten. De supermarkt eronder was daarom voor de zekerheid dicht, maar is inmiddels weer open. En de Nederlandse Klaasje stapt uit K3. Na vijf jaar houdt ze het voor gezien. Het K3-leven is fantastisch. Al voel ik dat het nu tijd is om mijn vleugels uit te slaan. Ik gun iemand anders mijn plaatsje binnen K3 en wil zelf op een andere manier invulling geven aan mijn leven. En dus gaat Studio 100 op zoek naar een opvolgster of opvolger, vertelt baas Gert Verhulst. Degene die de plaats van Klaasje zal innemen, kan ook een jongen zijn. Dus iedereen die ouder is dan 18 jaar, goed kan zingen en goed kan dansen... en zich geroepen voelt om de plek van Klaasje in te nemen... Eh, die roepen wij op om zich aan te melden. Of dat net als de vorige keer gebeurt met een grote tv-show is nog niet duidelijk. Het weer. De meeste plekken blijft het droog. Soms komt de zon er even door. Het is tussen de min 1 en de min 5 graden. Ook morgen vriest het. Is er wel iets meer zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 I'm coming home. everything is gonna be fine. I'm coming home, baby, now. Expect to see me now day in the morning, see you rise. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna.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 Better stay doing you right yeah. Watching movies but we ain't seen a thing tonight yeah. I don't wanna keep you up you, But show me can you keep it up? Yeah. Cause then I'll have to keep you up So maybe I'ma keep you up Bye.